Luisteraars, een hele goede avond of goedemiddag, net wanneer je luistert natuurlijk. Het is vandaag vrijdag 11 september 2015. En dat betekent dat de grote dag voor DJ Dikke Baan is aangebroken. Het is namelijk zijn verjaardag. Dikke Baan namens iedereen, en ik denk dat ik ook wel namens de luisteraar spreek, een hele fijne verjaardag en dat je nog heel lang bij ons als Jork mag rondlopen. En wat hoort er nou bij een eh, verjaardagsfeest op de radio? Een leuk plaatje. Wel gefeliciteerd met je verjaardag. En ik hoop dat je een fijne dag hebt. Hé, wat? Wat? En of je nog veel of weinig cadeautjes kreeg. Cadeautjes? Dat geeft niks. Daar gaat het niet om. En... Het gaat erom dat je weet dat er iemand is die van je houdt en om je geeft. En dan gaan we snel verder met het volgende plaatje. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Er is er een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij. En voor de jarige zingen wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hiep, hiep, hoera. Gefeliciteerd, dikke baan. <laughs> Zo, ja. Nou, dikke baan heeft momenteel nog weinig belangstelling, want hij zit dan naar, de naar de aanrecht in de keuken te kijken, want hij weet dat hij gewoon een ontzettend lekkere maaltijd krijgt straks. Vorig jaar hadden we het ook helemaal leuk aangekleed. Een echt diner. En eh, dat verwacht hij natuurlijk dit jaar weer. Nou, eh, genoeg over de verjaardag van Dikke Baan. We gaan starten met de show. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poete Afwas show. En dit is de nieuwe Els plaat. Radio Rock, go, go! The next train will be leaving from platform 1. Elsplaat deze week. Van maandag tot en met vrijdag heb je hem gehoord. Eer Clint Eastwood en General Saint met Stop the Train uit 1984. De laatste keer dus, want morgen gaan we een nieuwe Elsplaat kiezen voor volgende week. Dus de laatste keer, even applaus. de komende Zo, even de keel schrapen. Ja, ik, eh, ik heb wat borrelnootjes op en daar kreeg ik altijd een beetje... Ja, eh, een beetje wat eh, kikker in mijn keel van of zo, weet je wel. Een beetje kuch schrapen, je kent het wel, maar dat is gewoon een excuus. Ik rook namelijk nog steeds. Ja, en ik rook al meer dan 40 jaar, dus ik denk niet dat ik die laatste 20 jaar er nog mee ga stoppen. Uh, goedemiddag, goedenavond allemaal. Je luistert naar de Vrijdagse En het is het weekend staat voor je deur. Daar had je vroeger zo'n mooi jingeltje van. Het weekend voor de deur. Die zal ik nog wel ergens hebben, maar dat heb ik een beetje afgezaagd. Dus die gaan we niet meer gebruiken. Wat gaan we allemaal doen in de show? Nou, de bekende dingetjes, weet je nog wel, wat nieuwsfeitjes en zo. En we hebben muziek van Earthwind en Fire, van Dr. Hoek, van Tony Christie, van Ian Dury, via Condios, Brood en Vrienden, de Beatles komen nog voorbij, Barry Ryan, Hell Oates, Henk de Nijf en de Crazy Cats. Ja, ook zo prachtig is dat. De Beach Boys hebben we ook nog. En eh, we gaan lekker hierdoor ook met wel een bijzonder apart plaatje van Rika Zaraya. Hallo, je chante. je chante, alors je chante. Administratiekantoor Koldenhof BV. De specialist voor uw boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 51 52 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhof BV, de enigste juiste keuze. damn sure of. A lonely bed here takes on the cold. Lose a wife, changed my life, we're not together.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 I've got to feel now all that you see, and I've got you. weet niet hoe jullie het ervaren, maar ik vind het een beetje een slechte kwaliteit. Een beetje te veel doorgemixt lijkt dit plaatje wel. Eh, maar het is ook natuurlijk al een oud plaatje. 1971 voor de Beach Boys en Tears in the Morning. Dan gaan wij maar een beetje krom doen. Pom, pom, pom, Trouwens was wel weer vandaag schitterend weer, hè? Oh, jongen, jongen, jongen. Allemachtig prachtig. Treinreizigers moeten rekening houden met grote vertragingen. Tussen Utrecht Centraal en Den Bosch Amsterdam Zuid rijden bussen. Tussen Utrecht Centraal en Amersfoort en Amsterdam Centraal rijden namelijk aanzienlijk minder treinen. Het is niet duidelijk wanneer de problemen zijn verholpen en de treinenloop weer normaal zal zijn. De problemen worden veroorzaakt door een goederentrein met een defecte stroomafnemer aan de oostzijde van het station. Hierdoor is de bovenleiding op dat de desbetreffende spoor kortsluiting ontstaan. Om problemen met andere bovenleidingen die allemaal met elkaar in verbinding zijn te voorkomen is alle stroom van de leidingen van het station gehaald. Ja, het is wat met die NS hè. <coughs> Eh, Minister-president Rutte gaat de Prinsjesdagstukken niet eerder openbaar maken. Dat zei hij vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Aanstaande dinsdag op Prinsjesdag worden de begrotingstukken openbaar gemaakt. Net als alle eerdere jaren lekten echter vrijwel alle positieve berichten al uit. <coughs> nou, het eh, schiet niet op allemaal. Rutte zei hier zich ongelooflijk aan te ergeren, maar ziet geen mogelijkheden om het anders te doen. Het hoort blijkbaar bij de traditie van Prinsjesdag, al dus de premier. We hebben alle varianten geprobeerd, maar er is blijkbaar geen goede. <coughs> jongen, jongen, zo blijft stoppen ik ga ik lekker non-stop draaien. Jan Jansen geniet van bluffen, supersterke Dumoulin in Vuelta. Hij rijdt super en zonder tegenslag gaat hij de Ronde van Spanje gewoon winnen. Al dus een van de tweede Nederlandse winnaars van de Ronde van Spanje naast Joop, naast Joop Zoetemelk. Dumoulin heeft in het klassement een voorsprong van slechts 3 seconden op Fabio Aru. Er mag geen gaatje ontstaan, maar we hebben donderdag al gezien dat hij gewoon goed is bergop. Hij reed op een zeker moment zelfs weg van Aru. Dat was even bluffen en dat deed hij heel goed. Het worden nog lastige dagen, maar Aru gaat hem er echt niet finaal afrijden, al dus Jan Jansen. Het aantal echtscheidingen in Nederland is terug op het hoge niveau van 2008. In 2014 eindigen 35.000 huwelijken. Dat was 5% meer als in 2013. Na 2008 zette een daling in. Een jaar later nam het aantal echtscheidingen af tot bijna 32.000 Daarna liep het weer iets op. In 2012 en 2013 waren het er ongeveer 33.000. De huwelijken die in 2014 werden ontbonden hadden gemiddeld bijna 15 jaar geduurd en dat is een jaar langer dan 10 jaar eerder. Ja, ik eh, zit toch echt een beetje met eh, iets in mijn strot en ik weet niet wat ik daarop moet doen, dus eh, dan gaan we maar gewoon lekker door met de muziek. Crazy All around the world. Crazy There's a very special kind of music. It's the famous sound of the old guitar. Here it comes, that crazy guitar. Hier is Henk de Neef en zijn Crazy Cats uit 1980 met de Crazy Guitar. bekend met de term uh, vrijdagavondmuziek. Nou, dat is dit een beetje hoor. Eh, als je dit plaatje hoort, moet ik gewoon een beetje aan een weekend denken. Een soort weekendgevoel. Henk Teneef en eh, zijn Crazy Cats. Ja, volgens mij ook Henk Teneef en zijn Jets vroeger. Ja, als ik uit mijn zeg. Maar nu niet. Nu was hij met zijn gekke katten en het heette Crazy Guitar. Het was allemaal afkomstig uit 1980. Welkom in de Ava Show, waarin we een klein feestje bouwen omdat Dikke Baan vandaag 14 jaar oud wordt en omdat het natuurlijk weekend is. <laughs> de Ava Show. and you're gone too far cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. All in Oats, Rich Ja, ja, ja, die jongens hebben in de jaren 70 wel wat grote hits gehad hoor. Dit was er eentje van, het stamde allemaal uit 1977. Ik had het toen net over dat weekendgevoel. Normaal heb ik dat donderdag al, want ik werk over het algemeen vrijdag niet. Maar we hadden een beetje een haasklus en een spoedklus, dus... Ik zat vandaag gewoon weer achter mijn bureautje. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar dan heb ik wel vandaag het weekendgevoel. Net als ieder ander eigenlijk. Hè? Oh, we gaan even naar 1970 naar Barry Ryan. Wie kent hem niet? Hier is Kids. I'm feeling blue, tell me how, what can I do? can I do? She thinks of him, and so she dresses in black. And though she never come back, she's dressed in black. Oh dear, what can I do? Babies in Black. De Early Beatles, de Early Beatles, Babies in Black. Het stamt uit 1965, hè? in haar gewoon 50 jaar oud, deze plaat. Zo, dat weet je nog wel voor vandaag, 11 september. Het is vandaag de 254ste dag van het jaar. En er volgen nog 111 dagen. Dan kun je lekker met ons mee aftellen hè, tot kerstdagen en tot oud en nieuw. Wat gebeurde er allemaal vandaag eh, op deze 11 september? In 1941 werd uh, bouw gestart van het Pentagon in Amerika. En in 1999 in de omgeving van Mariahout, dat ligt in Noord-Brabant schudt de aarde met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Dus het is niet alleen in Groningen hoor, Groningers. En in 2001, ja, dat zal iedereen nog wel weten, de terroristische aanval op de Twin Towers in New York en het Pentagon bij Washington. En uh, er verliezen bijna 3000 mensen het leven. En er staat niet bij dat er ergens anders ook nog een vliegtuig neerstort hoor. Dat, ik weet de plaats niet meer, maar er waren drie gebeurtenissen op die dag. In 2008 ontstond een grote brand in de kanaaltunnel. Het duurde 16 uur om de brand te blussen. Pas na zes maanden ging de tunnel weer helemaal open. En in 1945, president Harry Truman beslist op advies van Harry Stimson, de Amerikaanse minister van Oorlog, dat de oorlog met Japan en Duitsland voortaan bekend zal staan als de Tweede Wereldoorlog. En dat zal het ook altijd zo blijven. In 1609, dat is lang geleden, Henry Hudson vaart eh, naar hem genoemde rivier op in Amerika. En we gaan toen naar de mensen die vandaag jarig zijn of geboren. <clears throat> Excuus hoor voor mijn eh, stem en met voor mijn strot. Ik kan er ook niks aan doen. Het gaat vanzelf wel weer over als ik een meisje ben. In 1917 werd Bob Spaak geboren. Hij was natuurlijk een Nederlands sportjournalist. Hij overleed in 2011. En geboren in 1937 koningin Paola van België. En Frans Beckenbauer, Duits voetballer en voetbaltrainer. Hij werd geboren in 1945, dus eh, die begint ook al aardig op leeftijd te raken, hè, zoals dat heet. Wie kent hem niet uit de WK-finale van 1974? Velofsky gaan we vandaag feliciteren. Zij is natuurlijk een Nederlands zangeres en componiste. Zij zag het levenslicht in 1955, dus ook alweer 60 jaar oud. Philip de Winter, Belgisch politicus, is vandaag jarig. Hij begon zijn leven in 1962. Dan gaan we even kijken naar de mensen die er niet meer onder ons zijn. Nikita Khrushchev, hij was secretaris-generaal van de Communistische Partij in de Sovjet-Unie destijds. En in 1987 overleed op 42-jarige leeftijd Pieter Tos, Jamaicaans, Jamaicaans eh, reggae-muzikant. We hebben hem pas nog gedraaid, hè, toen met eh, Mick Jagger. Mohamed Atta, hij werd 33 jaar oud. Hij was een Egyptische, Sadoïstische eh, terrorist natuurlijk. Hè? Ja, hij vloog met een van de vliegtuigen in de Twin Towers. Het is vandaag de Patriot Day in de Verenigde Staten. Dat is natuurlijk allemaal naar aanleiding van de aanslagen, die inmiddels ook alweer 14 jaar geleden zijn. En dan gaan we even kijken naar de weerextremen. In 1986 werd het niet warmer als 1,3 graden ergens in Nederland. En de hoogste maximumtemperatuur die vinden we in 1919 vandaag. Dat was 30,9 graden. Het langst in de zon zitten op deze dag, dat kon je in 1999, maar liefst 11,5 uur lang. En de regenpleur die moest uit, eh, want de neerslag duurde 12,8 uur. En daarvoor moeten we terug naar 1957. Dat was die weer van de reis. Wat gaan we allemaal nog meer doen in de show? Nou, ik heb zo meteen nog even de krant. Maar eh, voornamelijk weekendmuziek. Zoals deze van Brood en Vrienden. Als je wint uit 1984. kijkt vooruit, ziet niets. Hij denkt niet na, hij fietst, al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Nooit half naakt voorbij, de jury op een rij. Ze lacht haar tanden bloot, wat zijn haar borsten groot. Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden je dik. Echte vrienden, als je wint. Nooit meer eenzaam, zolang je wint. slaapt of eet, of half gekleed. Een feest is nooit een feest als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen, nooit meer alleen. Als je wint, heb je vrienden, rijden dik, echte vrienden je wint, nooit meer één. Jij bent, Heb je vrienden? Heb je vrienden? Rijden dik. Rijden dik. Echte vrienden. Echte vrienden. Als, jij wint. Nooit, nooit, nooit, meer eenzaam. Zolang Zolang je wint. It is wow. wow in the dishes show. should unite. We don't need revolution, we just need to open our eyes. Revolution is no solution, we ought to realize. Now, now is the time to set things right. time to see the light. Looking back to see the future, entering the age of nuclear. Now is the time to set things right. is a man when he has used up everything? Tell me. Now is the time to set things right. Now, now is the time we should unite. We don't need revolution. We just need to open is no solution. We ought to realize now. Now is the time to set things right. Now, now is the time to see the light. Looking back to see the future, entering the age of nuclear the time to set things right. Now, now is the time to set things right. Now, now is the time we should unite. We don't need revolutions. We just need Wat een heerlijke vrijdagavondmuziek, weekendmuziek noem ik dit hoor. Uit 1976 konden we luisteren naar Jimmy James en de Vagabonds. En de titel was natuurlijk "Now is the Time". Nou, de tijd is het zeker, want het is gewoon heerlijk lekker weekend. En het wordt ook nog eens een keer erg mooi weer. En wat het mooie weer betreft, ik eh, zei toen net wel van eh, morgen de Ava Show. Maar het kan net zo goed zondag worden, dat hangt heel veel van het weer af. Een sprong in de tijd naar 1990. Ook alweer zo'n vrijdagavondmuziekje. Na na na na na na na na na. Hier is Vaya con Dios. I got on the phone and called the girl. Said me, me, dangling curly pearls were na na na na. Na na na. in my high heel shoes and fancy fads. I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na na na. Nay, na na na. Nay, na na na. Nay, na na na. Oh, na, nay, na na na. Nay, na na na. Na na na. came in in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Nay, na, na, na. Oh, na, nay, na, na, na. Nay, na. 100 jarigen in Japan. Door de vergrijzing heeft het land grote moeite om de zorgkosten op te brengen. Sinds 1963, toen Japan de statistieken bij begon te houden, krijgen nieuwe eeuwelingen elk jaar op 15 september een zilveren zakenschoteltje. schoteltje Ik weet niet wat het betekent. Ik heb wel eens saki's, weet ik veel. Schoteltje te waarde van omgerekend 80 euro. Ook die dag worden de senioren in het zonnetje gezet tijdens een nationale feestdag. Maar door het stijgende aantal 100-jarigen beginnen ook de kosten voor dit eerbetoon de spuigaten uit te lopen. Deze keer krijgen maar liefst 30.379 mensen een geschenk en dat kost de regering zo'n 2,6 miljoen euro. Het eiland zoekt daarom voor volgend jaar een goedkoper cadeau. Het ministerie van de Gezondheid verwacht dat er dinsdag op de feestdag in totaal 61.568 100-jarigen in het land zullen wonen. En dat zijn er 2748 meer dan vorig jaar. Sociale minima, zowel alleenstaand als samenwonend met kinderen en alleenstaande ouders gaan er in 2016 niet op voor of achteruit. Andere groepen, zoals ouderen, kunnen slechts een klein plusje verwachten. Eerder was al bekend dat er niemand op achteruit zou gaan. In een eerste raming van het Centraal Planbureau begin augustus moesten uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden rekening houden met koopkrachtverlies, maar die minnen zijn inmiddels door het kabinet weggepoetst. Op 15 september maakt het kabinet de officiële plannen voor volgend jaar bekend. Het gebeurt inmiddels regelmatig dat de stukken uitlekken. Ken Brohile studeerde aan de Universiteit van Nebraska in de jaren 70. Tijdens zijn studie ontving hij een paar parkeerboetes ter waarde van ongeveer 100 dollar, die eigenlijk voor zijn diploma-uitreiking in 1974 moest terugbetalen. Broheil probeerde dat dan ook in 1974 te doen bij het politiebureau op de campus, maar kreeg daar te horen dat hij alleen contant voor de boetes kon betalen. Hij had op dat moment geen contant geld bij zich en de agent zei dat hij ook wel wat later kon betalen. De man vergat echter 40 jaar lang dat hij de bekeerde boetes niet had betaald, tot een gesprek met een oude vriend van de universiteit. Hij besloot toen 100 dollar naar de universiteit te sturen met een brief met uitleg. Ja, ja, ja, het is allemaal wat. Nou, dat nieuws eh, dat hebben we nu ook wel gehad. Het gaat gelukkig iets beter met de stem. Maar eh, ja, dat is nu eigenlijk niet meer nodig. Dus ik moet even kijken hoor.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 Dus eh, het lijkt wel of Iron Dury het alleen deed. Nou, dat was niet zo hoor. Trouwens, het was ook een man, geloof ik, die met een stok liep, dacht ik, als ik het hoofd zeggen. Had in ieder geval iets aan zijn been. Het nummertje stamt allemaal uit 1978. Welkom in de Alpha Show, de vrijdagsaflevering. En het is in de vrijdagsaflevering weer tijd voor... De klap op de knieënplaat. dawning on a Texas Sunday morning. How I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. There's a church bell ringing. Hear the song of joy that it's singing for the sweet Maria and the guy who's coming to see her just beyond the highway. There's an open plain and it keeps me going Een heerlijke meeklap eh, op de knieënplaat hoor, ja echt waar. Uit de top 40 van 1972 en hij heeft hiermee in de top 10 gestaan. Tony Christie, is this the way to Amarillo? Nou, ik heb geen idee hoor, want ik ben daarna niet zo bekend. We gaan het eens even ietsje rustiger doen. Dr. Hoek en zijn Medicine Show. En wanneer je op een mooie vrouw verliefd bent, uit 1979. Ach ja, en dit uurtje zegt alweer genoeg, hè? we moeten er weer mee stoppen. Ja, het uurtje is al bijna weer voorbij. Ik heb zo meteen nog even een vrijdagavond uitsmijten, zoals dat heet. Maar je hebt van mij ook nog het weerbericht goed. Het is op de meeste plaatsen zonnig met slechts enkele kleine stapelwolken. Met name in het noordoosten kunnen de stapelwolken echter uitgroeien tot een enkele bui, waarbij onweer niet is uitgesloten. De maxima liggen rond de 19 graden en de oostenwind is zwak tot matig. Komende nacht zijn er eerst opklaringen, maar vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking opzetten. De minima liggen tussen de 9 graden in het noordoosten en 14 graden aan de Zeeuwse kust. Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten. Morgenochtend zijn er wolkenvelden, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. In de middag en avond trekken enkele buien over ons land. Lokaal komt er ook onweer voor. De kans daarop is het grootst in het zuidoosten. De maxima lopen uiteen van 18 graden aan de westkust tot 24 graden in het oosten en zuidoosten. De wind is zuidoost en matig. Later op de dag wordt de wind zuidelijk. Nou, ik heb zo meteen nog één uitsmijter voor je. De vrijdagavond uitsmijter. Dat wordt een hele mooie opname van... Het Wind en Fire uit 1981. Let's groove. Ja. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren maar weer. Dat waren vijf afwasshows op een rij. Misschien morgen ben ik er weer. Twee uurtjes lang van vinyl gaan we dan draaien. En anders wordt dat een zondag. Dus één van die twee dagen. En dan hoor je ook meteen de nieuwe Elsplaat. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren.